Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil mensensmokkelbendes aanpakken als terroristische organisaties. Premier Starmer wil ook het budget voor de grenswacht van het Verenigd Koninkrijk verdubbelen. Die maatregelen maakt Starmer vandaag bekend in een toespraak op een bijeenkomst van de internationale politieorganisatie Interpol. Net als de vorige regeringen, die juist conservatief waren... maakt Starmer de aanpak van illegale migratie een van de speerpunten van zijn beleid. Bij de verkiezingen in Moldavië is de pro-Europese president van het land herkozen. Toen bijna alle stemmen geteld waren was de voorsprong voor Maya Sandu groot genoeg om de overwinning uit te roepen. Ze versloeg met 54% van de stemmen haar pro-Russische rivaal Stojanoglo. In haar overwinningsspeech zei Sandu dat de kiezers Moldavië gered hebben. In de Italiaanse Alpen zijn dit weekend vier bergbeklimmers en wandelaars om het leven gekomen. In Veneto werd het lichaam van een man gevonden nadat klimmers de hulpdiensten hadden gewaarschuwd toen ze geschreeuw hoorden. De man is waarschijnlijk honderden meters naar beneden gevallen. Niet lang daarna viel in hetzelfde gebied een vrouw in een kloof. Haar klimpartner zag dat gebeuren in de regio's Trentino en Piemonte kwamen twee wandelaars om het leven na een val in een kloof. De slachtoffers waren twee mannen van 26 en 52. In Iran is een vrouw opgepakt nadat ze in haar ondergoed zou hebben geprotesteerd tegen de Iraanse kledingvoorschriften. De vrouw werd op een universiteit in de hoofdstad Teheran aangesproken door beveiligers... omdat ze haar hoofddoek niet of niet op de juiste manier droeg. Uit protest trok ze haar kleren uit, waarna ze werd opgepakt. De vrouw krijgt veel steun op sociale media, maar beelden van de vrouw massaal worden gedeeld. De speciale VN-rapporteur voor Iran houdt het incident en de reactie van de autoriteiten nauwlettend in de gaten.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 Cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play it forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. Automatic, there's nothing you can do. overdrive. pushing every button that she finds. Really got your motor running high, and you know she's taking over your body. joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, forever. loved. You I want to be the only one. Oh, baby, understand that I want to be the only man. But it seems getting too hard, and I think I'll start to have my own fun. Oh, baby, to see that you to fulfill your. to wait and see And we say, oh, oh Sheila Let me love you till the morning say, oh, oh Sheila You know I want to be the only one for her uh, baby, it's one, two, three I love you, baby, honestly Let me love you till the morning comes Oh, oh Sheila You know I want to be the only one.